voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zojuist is in schatting 1 miljoen mensen op de been. Een aantal eilanden in de Grote Oceaan en Nieuw-Zeeland gingen Australië al voor. In België zijn vuurwerkshows in Oostende en Brugge afgelast. Vanwege de harde wind en hoog water vanavond is het niet veilig om het vuurwerk te laten doorgaan, zegt de politie. Of er ook in Nederland vuurwerkshows worden afgelast is niet bekend. Iran heeft de berichtendienst Telegram geblokkeerd, zegt de directeur van Telegram. Volgens hem is het gedaan om te voorkomen dat betogers met elkaar afspreken waar ze gaan demonstreren en video's van protesten met elkaar delen. De afgelopen drie dagen is op meerdere plaatsen in Iran tegen de regering en geestelijke leiding gedemonstreerd. Twee betogers zijn omgekomen. Volgens sommige bronnen zijn ze door de politie doodgeschoten. Maar de autoriteiten zeggen dat IS of buitenlandse agenten erachter zitten. In het Overijsselse dorp Haarle is een man gisteravond met zijn zoon van vier voor de terrein gesprongen. Beiden hebben het niet overleefd. De man uit Zoetermeer verbleef met familie in een bungalowpark in de buurt. Rond half tien werden hij en zijn zoontje als vermist opgegeven. De politie heeft een man opgepakt vanwege de valse melding over een bom in de internationale trein tussen Amsterdam en Duitsland afgelopen donderdag. De verdachte is een man van 45 jaar uit Malta die op vakantie was in ons land. Hij geeft toe dat hij de dreiging had verzonnen. Toen er donderdag op Amsterdam Centraal een dreigbrief werd gevonden... moesten tientallen passagiers de trein uit. Dat gebeurde in Oldenzaal. Zij konden daar verder met bussen. En van 21 auto's in Tilburg is de linkervoorband lek gestoken, meldt Omroep Brabant. De banden zijn vannacht lek geprikt. De politie arresteerde iets na 6 uur vanochtend een man van 31 als verdachte. Het weer, het blijft grijs en regenachtig bij ongeveer 12 graden. Rond de jaarwisseling kan het ook regenen. Dit was ZFM, verkeersupdate.